Michel Koenen met het NOS-journaal. De bekende gele kabeltrams rijden voorlopig niet in Lissabon. De autoriteiten willen eerst weten of alles veilig is... na het dodelijke ongeluk gisteravond met zo'n tram. Vermoedelijk raakte de kabel los door een defecte rem. Zeker 15 mensen kwamen om, 18 mensen raakten gewond. Vijf van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De gele kabeltram is populair onder toeristen. De zogenoemde Gloria-kabelbaan brengt passagiers een steile heuvel in Lissabon op en af... Onder de slachtoffers en gewonden zijn in ieder geval Spanjaarden en Duitsers. Vanwege het ongeluk is vandaag een dag van nationale rouw in Portugal. Door het aanhoudende kamertekort lijken minder studenten op zoek te zijn naar een kamer. Dat stelt Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. 44% van de studenten woont op kamers, terwijl 49% dat zou willen. Acht jaar geleden was dat nog 52% van de studenten die uitwonend was en 59% wilde dat. Veel studenten geven de hoop op om nog een kamer te vinden. Daardoor missen ze een belangrijk deel van hun sociaal-emotionele ontwikkeling, zegt Kansas. Er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van optoppen voor het woningtekort. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Bij optoppen wordt een prefab woninglaag op een gebouw gezet. In de praktijk is het moeilijk om toestemming te krijgen van corporaties en verenigingen van eigenaren... Ook zijn er vaak geen extra parkeerplaatsen te regelen. En een wapenproducent uit de Oekraïne gaat in Denemarken brandstof maken voor kruisraketten. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een Oekraïense wapenproducent in het buitenland wapens of wapenonderdelen maakt. Denemarken zegt de Oekraïne op deze manier te willen steunen. Het weer, vannacht droog, alleen in het oosten nog wat eh, lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking en ook kans op buien.